uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De gouverneur van het Amerikaanse eiland Guam heeft de inwoners verzekerd dat het eiland veilig is. Hij reageerde op het dreigement van Noord-Korea om een aanval uit te voeren op Guam. Dat ligt in de Stille Oceaan op zo'n 3500 kilometer van de Noord-Koreaanse kust. De dreigende taal van Pyongyang volgt op uitspraken van president Trump... Die zei dat Noord-Korea te maken krijgt met vuur en woede zoals de wereld dat nog nooit heeft gezien, als het de VS blijft bedreigen. De gouverneur van Guam heeft Trump opgeroepen om te proberen de situatie te laten deescaleren. In Parijs is een grote zoekactie aan de gang naar de bestuurder die vanochtend inreed op militairen. Het gebeurde even na acht uur in een voorstad ten noordwesten van Parijs. Zes militairen raakten gewond, van wie drie ernstig. Alles is zwaar beveiligd in de buurt. De politie zoekt behalve de bestuurder ook de auto, een donkere BMW. Volgens de Belgische regering was vorig jaar november al duidelijk dat er in Nederlandse eieren fipronil kon zitten. De minister van Landbouw zei in een debat over de eiercrisis dat Nederland daar niks over heeft gezegd. ook vindt hij dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit veel eerder informatie had moeten geven over de fipronilbesmetting, omdat de Belgische regering dan eerder had kunnen ingrijpen. Het Openbaar Ministerie heeft een jaar cel geëist tegen een veroordeelde pedofiel die kinderporno downloadde in de gevangenis in Vught. De man van 37 uit Eindhoven had afbeeldingen op een USB-stick gezet. De pedofiel werd in 2014 veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs omdat hij jonge kinderen seksueel had misbruikt. Vorig jaar bleek dat hij ook in zijn cel in Vught kinderporno had verzameld. Volgens het Brabants Dagblad kreeg hij steeds meer vrijheid. Omdat hij verstand had van ICT mocht hij meewerken aan een onderwijsprogramma. Terwijl hij dat deed, downloadde hij stiekem kinderporno. Het weer bewolkt, maar ook af en toe zon. Eerst buien in het noordwesten, maar later ook op andere plaatsen.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 I'm a dirty morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain.